waarbij de dader in het midden stond van de mensenmassa die het vliegveld binnen probeerde te komen. Minstens 60 mensen kwamen om en er zijn meer dan 140 gewonden. Onder de doden zijn ook 12 Amerikaanse militairen. Die beveiligden de poort van het vliegveld, vertelt correspondent Marieke de Vries. Als mensen dan eenmaal binnenkwamen en echt richting het vliegveld zelf zouden komen... dan moet er één op één gefouilleerd worden om te kijken of mensen geen bomvesten om hebben. Waarschijnlijk is een van die bomvesten vroegtijdig afgegaan in de buurt dus van eh, Amerikaanse militairen. De doden zijn een grote schok in Amerika, want de laatste keer dat er een militair omkwam in Afghanistan was anderhalf jaar geleden. AZ loopt de Europa League mis. Ondanks de 2-1 winst vanavond tegen Celtic zijn ze niet door naar de groepsfase. Bij aanvoerder Teun Koopmeiners blijft toch het gevoel hangen van een gemiste kans. Ja, ik denk dat je... Dan is het nog verlengen, maar ja, die, die kans met Pogu eh, is wel heel groot. En er ging nog een vlag bij hem mogen ook. Sorry? Er ging nog een vlag bij hem mogen ook bij die kans van Pogo. Oh, dat was nog spel ook. Oh ja, dat heb ik niet eens gezien. Maar ja, het is allemaal wel... Eh, die was er dichtbij. Ja. AZ gaat nu verder in de Conference League, waarin ook Feyenoord en Vitesse uitkomen. Jachtopleidingen zitten ramvol en een groot deel daarvan, 55%, zijn jongeren. Jasper is al jager in Delden in Overijssel. Ja, ik zag hem net, daarachter zag ik hem net wegspringen. Maar dat, uh, ja goed, ook dat hoort erbij. Hij snapt de aantrekkingskracht van het jagen wel. Tijdens een studie haalde hij zijn jachtpapiertje, de jachtakte. En hij raakte betoverd. En nu beheert hij een gebied ik wil graag weten waar mijn vlees vandaan komt, waar, waar wat ik eet, dat dat op een goede manier is, eh, heeft geleefd. Ehm, en ik denk dat meer mensen in Nederland dat, eh, dat hebben. Er zijn in Nederland 27.000 mensen met een jachtakte. Het weer, morgen wordt het eh, zonnig, af en toe een bui en zo'n 20 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu Nashville. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. Just enough pocket change, lean green, first and last security. Emerson Drive. met Testify. Je hebt nog een uur te goed hier bij de Nashville Radio Show... waarin we nog voor je klaar hebben staan twee nummers van het Spotlight album. De Nashville Spiegelplaat, andere hele lekkere muziek... en natuurlijk ook de digitale brievenbus. En dan gaan we nu weer naartoe voor muziek uit Amerika. De platen van Juliette Simmons Dinalo stonden al vaker bij ons op de playlist. Maar ze heeft vrij recent een album samen met haar man uitgebracht. Op dat album werken ze samen met heel veel vooraanstaande muzikanten uit Nashville... en met de McCrary Sisters, een op de nieuwste single van dit album hoor je dit trio ook voorbij komen. De Dinalo's en de McCrary Sisters zijn dit met Time Machine. I had a dream I built a time machine a dream De Dinalo's en de McCrary Sisters met Time Machine. Even nieuwe muziek, nauwe oude muziek, 1976 alweer. Dit is Jack Jersey en Love, Loving Lover. I'm saving all my love just for you. you are one. gaan we naar 1974 voor muziek van Charlie Daniels. Waarvan trouwens vrij recent bekend werd dat 18 augustus Charlie Daniels Day in Tennessee gaat worden. Nou, is toch een mooi eerbetoon aan deze meneer. Ik zei het dus al, Charlie Daniels hoor dus zo eerst met een nummer uit 1974. En dan in 2019 werd hetzelfde nummer uitgebracht door Cody Johnson en The Rocking CGB. Je gaat twee keer luisteren naar Longhaired Country Boy. Dit is de Nashville Spiegelplaat. People say I'm no good crazy as a loon. Cause I get stoned in the morning and I get drunk in the afternoon. Kinda like my old blue tick hound, I like to lay around in the shade. And I ain't got no money, but I damn sure got it made. Cause I ain't asking nobody for nothing if I can't get it on my own. don't like the way I'm living, you just leave this long-haired country boy alone. Preacher man talking on TV, putting down the rock and roll. Wants me to send a donation Cause he's worried about my soul He said Jesus walked on the water And I know that it's true But sometimes I think that preacher man I'd like to do a little walking too But I ain't asking nobody for nothing If I can't get it on my own don't like the way I'm living, you just leave this long hair country boy alone. Show. Bluegrass time. van Jesse and the Gents. Dat was You Say, I Say. En ik zeg Sundays. Dit is Florida Georgia Line. my flip-flops I'm gonna play some flip rock a little bit of hip-hop and Haggard and Jagger 20 on a cornhole game. If I'm lucky, yeah, I might get laid the way that it's going. That kid gon' be fluid. as we turn on some Marley. If you want, you can pet on my Harley. I'll sit you up on the kitchen sink and stick a pink umbrella in your drink. The way that we're feeling, we gone by this evening. meegefloten. Florida Georgia Line was dat met Sundays. En dit nummer tovert toch iedere keer weer een glimlach op mijn gezicht als ik hem hoor. Zo lekker vrolijk. We gaan naar nog wat muziek van onze maandartiesten. Jody Messina, daarvoor gaan we naar 2010. Haar muziek is heel veelzijdig. Van uptempo tot country-pop nummers en ballads. En stevige country rock. Ja, gaat ze ook niet uit de weg. Dit is Biker Check. Dit is de Nashville Maandartiest. margaritas one night. After a few, the conversation turned to the kind of guys we like. One only dates doctors, one likes cowboys, and one prefers a sensitive kind. Well, I really shocked him then. All jaws were dropping when it came turn to tell him mine. I like a man. kicking in. And since I'm here with friends, 56 alweer. Wanda Jackson en Silver Threads en Golden Needles. En we gaan weer eens even kijken wat er komt rollen uit onze Nashville fruitautomaat. De Nashville fruitautomaat.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 Wat een prachtig nummer blijft dat toch. Nederlandstalige countrymuziek, daar gaan we nu naartoe. Dit is Marianne Weber en Waarom loog je tegen mij? Waarom loog je tegen mij? herken dat nummer toch? Wat was dat ook alweer? Als ik zeg Wasted Days en Wasted Nights, weet je het natuurlijk gelijk. Maar dit was Marianne Weber met Waarom loog je tegen mij? We gaan nog één keertje naar de digitale brievenbus. Via info.nashvilleradio.nl kregen wij muziek opgestuurd uit Engeland van het duo Jackson en Clark. Ze gaan normaal door het leven als Liz Clark en Paul Jackson, maar als duo dus als Jackson en Clark. Dit is hun nieuwste single en die heet Let's Make Love. van het Spotlight album. En dat album heet Heartache, Hangovers en Honky Tonks van de band West of Texas. Je gaat luisteren naar Fixin' to Love You en daarna Sound of My Heartbreaking. Dit is het Nashville Spotlight album. exposing all my lies. I'm gonna sing you a dozen songs or so, breaking your heart each time until I've got your love and your arms. needs a little kiss, but it takes us both. I'm gonna pray for my charm to work, stepping it up each time until I've got your love and you're all mine. I'm fixed de twee laatste nummers van het Spotlight-album Heartache, Hangovers en Honky Tonks van West of Texas. Heb je nu zelf een suggestie voor een volgend Spotlight-album? Mag je dat altijd aan ons laten weten. Vinden we hartstikke leuk. Stuur dan even een mailtje naar info.nashvilleradio.nl en vermeld even in die e-mail om welke uitvoering het gaat, de naam van het album en welke vier nummers je van het album zou willen horen. Gaan we daarna op zoek en dan hoor je hem in een van onze volgende shows terug. Nu gaan we naar eh, Kroatië voor Amerikanen. Donna van Kensington Lima. Dit is Stay Bright. Don't fear the fear. Stay bright. I'm near. Times are strange, but it's the days that we are living uit Kroatië met Stay Bright. Het zit er alweer op. De show is weer klaar voor deze week. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb nog voor je klaarstaan 1976 The Carpenters met Sweet Sweet Smile.